Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het kabinet moet gaan nadenken over een nieuwe manier om het aantal asielzoekers omlaag te krijgen. Het plan was om daar een noodwet voor te gebruiken om snel te kunnen handelen. Maar de Eerste Kamer heeft gisteravond laten weten dat zij daar een stokje voor zullen steken. Dus premier Schoof wachten weer een paar pittige overleggen. Ik heb eh, al eerder gezegd dat ik eh, met alle fractievoorzitters praat. Eh, dat doe ik op dit moment ook. Ja, nu niet natuurlijk. Het is nu midden in de nacht. en daar zal ook dit gegeven dan weer onderdeel van uitmaken. Maar het kabinet had het plan en heeft het plan om 110, 111 door te zetten. Maar, het is... Dat is die noodwetgeving, hè? Dat is die noodwetgeving. Is vandaag een belangrijk signaal gegeven. Dat zullen we wegen in het kabinet. Er is wel een alternatief, de spoedwet. Die duurt wat langer, maar meerdere partijen in de Eerste en Tweede Kamer hebben al aangegeven dat ze dat een betere weg vinden. In Amerika is een man opgepakt die plannen had om een aanslag te plegen op de dag van de presidentsverkiezingen. De verdachte is een Afghaan van 27. Samen met het minderjarige broertje van zijn vrouw had hij al AK-47 geweren besteld. Ook dat broertje is opgepakt. En in Uggelen bij Apeldoorn is een explosief afgegaan bij een gebouw... waar vanaf komende vrijdag asielzoekers opgevangen worden. Er is daar plek voor 100 mensen die daar terecht kunnen... als het in Ter Apel weer te vol wordt. Er was gisteren alleen een beveiliger in het gebouw. Die raakte niet gewond. Wel zijn er ruiten stuk en is de gevel zwart van de explosie. En een goede start voor de FC Twente vrouwen in de Champions League. In hun eerste wedstrijd waren ze met 0-2 te sterk voor Celtic. Kelly van Doren maakte de eerste goal. Van Doren doorlopen over de keeper heen. Raak 1-0. Dit is meer dan dik verdiend. En dan is het even geniet op de bank. vlak voor tijd maakte Van Doren ook de 0-2. Twente staat nu eerste in de pool. En volgende week spelen ze tegen Chelsea. Het weer nog, een wisselend dagje met af en toe wolken en kans op een bui. Later trekt het in het zuiden dicht en is er regen. Op andere plekken zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag max 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met wat drukte op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend 5 kilometer.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 Got this person over here talking about me, this person. Hey, listen, let me tell you something. This is my prerogative. I can do what I want to do. I made this money, you didn't. Right, Ted? We out of here. It's mine, it's mine, it's mine, it's mine. It's mine. You're right. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eerste Kamer noemt het onwenselijk dat het kabinet noodrecht wil inzetten om asielmaatregelen te nemen. In het debat over de kabinetsplannen keurde de Kamer dat af met een motie. Rechters laten zich beïnvloeden door het opleidingsniveau en de achtergrond van verdachten. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3 en Investico. Zonder vervolgopleiding en met een migratieachtergrond... krijgen verdachten bijna drie keer zo vaak een celstraf... in vergelijking met verdachten zonder migratieachtergrond... en met een hbo- of wo-opleiding. In Amerika is een 27-jarige Afghaan opgepakt... die op verkiezingsdag een aanslag zou hebben willen plegen. Hij zou dat hebben willen doen samen met een minderjarige broer van zijn vrouw. Ook die is gearresteerd.